12 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Grapperhaus van Justitie wil dat verdachten die niet meewerken aan een psychiatrisch onderzoek na twee jaar in de gevangenis alsnog TBS kunnen krijgen. In de regel legt een rechter nu pas TBS op als een psychiatrisch rapport daar reden toe geeft. Volgens Grapperhaus heeft de dood van Anne Faber duidelijk gemaakt dat een veroordeling niet afhankelijk mag zijn van de medewerking van de verdachte. De verdachte van de moord op Anne Faber, Michael P., was eerder al veroordeeld voor de verkrachting van twee meisjes. Hij kreeg toen geen tbs opgelegd nadat hij weigerde mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek. PVV-leider Wilders heeft in Den Haag aangifte gedaan tegen premier Rutte. Volgens Wilders maakt de premier zich schuldig aan discriminatie... door asielzoekers en buitenlandse investeerders voor te trekken ten opzichte van gewone Nederlanders. De straat voor het politiebureau was met dranghekken afgezet voor de aangifte... en het verkeer mocht er niet door. De meeste strafrechtdeskundigen zeggen dat de aangifte van Wilders kansloos is. Defensie krijgt een eigen satelliet. Die moet bij conflicten inlichtingen gaan verzamelen over de tegenstander, maar hij kan ook andere dingen doen. De satelliet heeft de grootte van twee melkpakken en heet de BRIC 2. Het apparaat wordt gebouwd in samenwerking met de TU Delft. In de loop van 2019 wordt die gelanceerd. Defensie wil onderzoeken of Nederland nog meer eigen satellieten nodig heeft. Alle fabrieken op het Gemmelotterrein bij Geleen moeten aan het einde van de dag weer opgestart zijn. 45 van de 60 fabrieken werden gistermorgen stilgelegd vanwege een storing in het centrale watersysteem. Een deel was gisteravond weer operationeel, de rest wordt vandaag opgestart en dat neemt de hele dag in beslag. Het weer dan nog, er trekken buien over het land met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Af en toe schijnt in het westen en noorden de zon, het wordt 3 tot 5 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate.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 Weer eh, aardig wat artiesten in het licht en zo. En we hebben natuurlijk het nieuws, het regionieuws en nog veel meer fraais. We gaan straks even ook nog vooruitblikken op het sportprogramma van morgen. Tenminste, als alles mee zit om uh, kwart over één. En verder zien we wel wat er zo al ter tafel komt. Ik vraag me trouwens af of Dolly al in de studio is. Nog niet gehoord. Jazeker, oh, sister. Oh, nou ja, ik, ik hoorde niks. Ik denk, nou, je nee, ik denk, laat jou maar even gaan. Ja, oh. laat, laat, maar even gaan. Ja, nee, maar goedemiddag luisteraars. Fijn dat u eh, weer aan de buis en de radio gekluisterd zit. En, eh, of voor de computer, hè, want u kunt ons natuurlijk ook live eh, zien via de oh. stream. Is dat zo? Jazeker. Oh. Ja, ja. Ah. zfmlive-nl. En dan gaan we even naar u zwaaien als u dat wilt. Oh, daar, daar. <laughs> nou, we wensen u uiteraard een hele fijne lunch. We gaan u weer lekker trakteren op allerlei moois vanuit de muziekwereld. En eh, oh. zoals Ruud al zei, ik ga mijn best doen om straks eh, wat regionaal nieuws te brengen. En het weerbericht voor de komende dagen. Plan, ik was eigenlijk van plan om gewoon eens niks te drijven. Nou, nou dat is ook leuk. Gewoon, we blijven gewoon, een beetje kwetsen, gewoon koffie drinken. Ja, ja, ja. ja. zo. zo. Dat is ook wel leuk. Ja, daar komen de mensen eens bij. Ja, Dat is een, een rustmomentje. Ja. Het is toch lekker? Ja, even tot bezinning. Tot bezinning. Nou, je mond dan. Nou, dat kan ook niet. Nee, kan het niet. Nee, nou. nee dit vind ik leuker. Lekker muziekie, kom op. Wat heb je meegenomen? Anders dan krijgen die mensen het idee dat het een radiostuk is en zo. <laughs> Of dan eh, komt onze technische staf, die komt er eens vol paniek van... Eh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan staat de telefoon rood gloeiend hoor, als wij even niks zeggen. Nou. Nou, we gaan muziek ja. draaien. Doe dat maar. artiest in het licht. Frank Ifield. I remember you. You're the one who made my dreams come true. A few kisses ago. the one who said I love you too. Yes, I do. Didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell like the rain out of the blue. And my life is through to recall the thrill of them all. Then I will tell them I remember you. I remember too a distant bell and stars that fell just like the rain out of the blue. to recall the thrill of them all. Then I will tell them I remember, tell them I remember, tell them I remember you. Frank Ifield, wie kent hem niet? Nou, <laughs> Ik denk dat er heel veel mensen zijn die absoluut niet meer zouden weten wie deze meneer is. Maar hij werd geboren als Francis Edward Idfield. Eh, en dat gebeurde in Coventry. Yes, yes, of all places. Coventry, ja. Yeah. Op 30 eh, november 1937. Hij is een Engelse zanger en presentator die in Australië woont. Sinds 1982 zingt hij niet meer. Oké, uh, Oké. Ehm, hij zong country en easy listening muziek. En in de vroege jaren 60 was hij in het Verenigd Koninkrijk buitengewoon populair. En ehm, eh, in 1962 en in 1963 haalde hij eh, viermaal de Engelse hitparade. en wel op nummer 1. Nou, knappe man hoor. Geweldig dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Frank Ifield en het liedje wat u hoorde, dat heet I Remember You. En dat is ook alweer Heel oud. Goed, eh, eens even kijken. Hoe laat is het? Het is. Eh, nou, het kan ook wel. ook Gewoon doen. 3 in 1 3 in 1. En die is vandaag van Ricky Nelson. Jawel. Kent u die nog? Hello, Mary Lou. Goodbye, Mary Lou, I'm so in love with you. I do, Mary Lou. We never part, so hello, Mary Lou. Goodbye, heart. You passed me by one sunny day, flashed those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. I'm not one that gets around. Swear my feet stuck to the ground. And though I never did meet you before, I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. share old memories and play our songs again. When I got to the garden party, they all knew my name. No one recognized me. I didn't look the same, but it's alright now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. People came from miles around, everyone was there. Yoko brought a walrus, there was magic in the air. And over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidden Dylan's shoes, wearing his disguise. But it's alright now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da da. Played them all the old songs that's why they came. No one heard the music, we didn't look the same. I said hello to Mary Lou, she belongs to me. When I sang a song about a honky tonk myself. I've been waiting in school all day long, waiting on the bell to ring so I can go home. I throw my books on the table, pick up the telephone. Hello, baby, let's get some going. Heading down to the drugstore to get a soda pop, throw a nickel in the jukebox, then we start to rock. My school cow baby gonna taste the news. You should look good in the baby doll shoe. Well, So one, two, a foot with a shoe, a three, four, get out on the floor. Five, six, come get your kicks down the corner of Lincoln and a 46. Yeah! waiting in school all day long, waiting on the bell to ring so I could go home. Throw my books on the table, pick up the telephone. Hello, baby, let's get some gold. Heading down to the drugstore to get a soda pop. Throw a nickel in the jukebox, then we start to rock. The schoolgirl, baby, gonna taste some news. Cause you look good in them baby doll shoes. Well, it's a one, two, a pull off your shoes. A three, four, get out on the floor. A five, six, come get your kicks down on the corner of Lincoln and a 46. Yeah! Well, let's go now. Well, it's one, two, I pull off your shoes. Three, four, get out on the floor. A five, six, come get your kicks down the corner of Lincoln and a 46. You gotta move. Start rocking, baby, rockin', rockin', baby Gonna rock all night, rock all night Just wait and see, yeah Ja, wie kent u nog, hè? Ricky Nelson nou, het eerste nummer kent u natuurlijk zeker. Hello Mary Lou. Dat was een van zijn grote knijters. Om het zo maar eens even uit te drukken. En ehm, hij werd eh, geboren als... Ehm, eh, moet ik even kijken hoor. Als Eric Hillard Nelson. Zo werd hij geboren en dat was in Teaneck, New Jersey. En dat gebeurde op 8 mei 1940. Hij eh, overleed in de Kelp dat is in Texas, op 31 december 1985. Dus de man is niet oud geworden. Heel jammer eigenlijk. Ja, als kind eh, was hij eh, te zien in de televisieserie ehm, The Event Adventures of Ozzy en Harriet van zijn ouders. En zijn vader, Ozzy eh, Nelson, was orkestleider en zijn moeder, Harriet Hillard, was zangeres. Het paar was succesvol sinds de hit Dream A Little Dream Of Me uit 1931. Hun zoon is een van de eerste grote tienersterren in de Verenigde Staten. In 1957 nam hij zijn eerste plaatje op. En dat was een eh, cover van eh, het liedje I'm Walking van Fat Domino. In de jaren daarna werd hij bijzonder populair. En eh, sinds de jaren, eind jaren 50, eh, begin jaren 60 verkocht alleen Elvis Presley meer platen uh, in de Verenigde Staten dan Ricky Nelson. Hij was dus de tweede op de lijst. de hits van hem zijn natuurlijk Hello Mary Lou, uh, Traveling Man en Poor Little Fool. En het liedje wat hier in de 3 in 1 zit was er eentje uit de jaren 70. Toen hij gewoon na een tijdje weer eens terugkwam en daar ook weer een hit mee scoorde. Nou, u hoorde achter en volgens van de heer Nelson... hoorde u dus eh, Hello Mary Lou, zijn grote hit. Daarna Garden Party, dat is dat liedje uit de jaren 70. En af, daarachter Waiting at School, een van zijn minder bekende deuntjes. Ricky Nelson dus, vandaag in onze 3 in 1. Nou, ik was wat vroeg met de 3 in 1 eigenlijk. Maar goed, maakt niet uit. Tijd is een rekbaar begrip, zou ik maar zeggen. Zo is het maar net. Zo is het maar net. En we zullen niet ontslagen worden, denk ik. Oh? Toch? No. country, man. That's what it is. Dit is uh, Chris Christofferson. Het is een live opname en is de schrijver van dit liedje... wat we natuurlijk erg kennen van Janis Joplin. Maar laten we zeggen, dit is de originele dan. een live uitgevoerd. Prachtig. Busted heading for the trains... feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a failed song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Selena's, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday. Holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. good enough for me and Bobby McGee. La da da da da da la da da da da la da da da me and Bobby McGee. La da da da da da da da da da da Chris Christofferson. Hij heeft al meer mooie dingen geschreven hoor. Ja, Dolly zei, ik wist niet eens dat hij zong. Nou, hij heeft al meer mooie liedjes geschreven hoor. Ja, is dat zo? Ja hoor. Er zijn er nog wel een aantal die eh, van zijn hand zijn. Genoeg voor een 3 in 1? Een keer? Oh ja, zat. Ja, heel leuk. Ja. ben ik heel benieuwd naar. Daar ga ik zeker luisteren. Oké, nou, ik zal voor volgende week eens kijken of eh, ik zal er eens over nadenken. Chris Christofferson. Hij heeft al meer mooie liedjes geschreven dan dit. En eh, dit werd natuurlijk vooral bekend door Janis Joplin. Maar dit is de oerversie. Het is eigenlijk gewoon eh, een, een cowboy liedje. een, een country liedje is het eigenlijk dus gewoon. Nou, Me and Bobby McGee van Chris Christofferson. En nu een nieuwe. Ja, nieuw moet je ook af en toe eens. U weet het, ik ben fan van de, eh, de vreemde kostgangers. Daar ben ik helemaal ben ik grote fan ja, die van. Die heb ik van de week ook zitten luisteren. Die ben ik een grote fan van. En uh, ik heb weer een prachtig liedje van ze uitgekozen die u nu gaat horen. Ik heb van de week al een 3 in 1 gedraaid, maar maakt niet mhm. uit. Dinsdag hè, was dat toch? Uh, dinsdag. Ja, Ze, hebben, ze zijn eigenlijk net, eh, nou, het is echt een ouderwets bandje. Want eh, die brengen nog twee LP's in een jaar uit. Wie doen dat nog tegenwoordig? Nou, zij doen het dus. En nog kwalitatief ook en fantastische muziek. Het volgende liedje, dat is de tekst van Boudewijn de Groot. De muziek weet ik niet wie die gemaakt heeft, eerlijk gezegd. Maar de muziek op dit album is Sowieso van Henny Vrienden en van George Koymans, Boudewijn heeft namelijk geen muziek geschreven hiervoor. Reden daarvoor vertelde hij eh, in een interview... het komt even niet naar boven het, ik zit even vast. Uh, het komt er gewoon niet uit. Dus, nou, en ik heb twee andere fantastische collega's die fantastische muziek schrijven. Dus, kom maar op. En Boudewijn had wel een hele stortvloed aan teksten. Die, die kwamen er zomaar uit vliegen, zei hij. En ehm een heleboel, uh, heleboel teksten zomaar kwamen ervoor. Daar gaat dit liedje ook over. Eh, je kunt je voorstellen als je ergens mee bezig bent. Bijvoorbeeld, je zit een tekst te schrijven en dan komt je vrouw binnen. Of je vriend, of noem maar wat. Die komt binnen en die wil dan ineens aandacht. En dan ben je gelijk helemaal uit je concentratie vandaan. Nou, daar gaat dit liedje dus over. Vreemde Kostgangers. En het eh, liedje heet Schrijven. Het is een leuk nummer, let maar op. Tekst is ook leuk. Ze dus kwam binnen toen ik bezig was met het schrijven van een lied. Ze vroeg, kan je even helpen? Ik zei, nee dat kan ik niet. Ze zei, je bent weer onuitstaanbaar. Ik zei, omdat je stoort. Je bent gewoon een ontzettende, eh. ik kwam niet op het woord. Het schrijven van cara wat. Vrouwen hebben ook geen enkel begrip hè, voor de man. Ben je aan het werk en dan moeten ze aandacht. Kom zeg. Nou, wat blijft het commentaar? Moet je eens een keertje relaxen, niet altijd maar werken. ja. Eh, oké, nou, eh, gaat nieuws maar lezen. ja, daar kan je niet tegen, hè? Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Mensen, mensen, er zijn alweer heel wat herten gesignaleerd in het centrum en bij de strandafgangen. Het eh, nieuwe tijdelijke hek langs het fietspad richting Noordwijk... lijkt vooralsnog geen hert uit Zandvoort tegen te houden. En herteman Willem van der Sloot vindt dat logisch... omdat volgens hem het hek te kort is en aan de verkeerde kant van het fietspad staat. De plaatsing van het hek vorige week is een uitvloeisel van het burgerinitiatief Hekken tegen hertenoverlast van Van der Sloot. Het 350 meter lange hek moet voorkomen dat de herten dus uit de waterleidingduinen aan de zuidkant van Zandvoort via het strand het dorp inwandelen. En het huidige hek is bedoeld voor een proefperiode van vier maanden en daarna wil de gemeente bezien of er een vervolg zou moeten komen. Nou, een hek heeft volgens Van de Sloot alleen zin als dat ruim twee keer zo lang is... en aan de andere kant van het fietspad wordt geplaatst. Wordt vervolgd. Een school in Hoofddorp moest woensdagmorgen ontruimd worden... vanwege een gaslek op het schoolplein. Het gat in de leiding ontstond bij het plaatsen van een nieuw speeltoestel. De leerlingen verbleven tijdelijk ergens anders... en de brandweer dichtte het gat. Liander zorgde ervoor dat de school weer over het gas kon beschikken. Dan even een interne mededeling. Vanwege het overzetten van de Zandvoortse systemen naar Haarlem... kunt u op 1 december, dat is dus morgen... geen rijbewijzen, reisdocumenten, uitreksels en verklaringen omtrent gedrag aanvragen. De politie controleert extra op niet handsfree bellen of appen in de auto. God, wat ben je allemaal aan het doen, man? Wat een gekraak. Ik ga nog een keer opnieuw. De politie controleert extra op niet handsfree bellen of appen in de auto. Een controle op zaterdagmiddag en avond leverde 23 boetes op... en er wordt gecontroleerd in Kennemerland, Zaanstreek en Waterland... Enkele politieauto's rijden speciaal rond om te letten op bellen achter het stuur. En de komende tijd wordt deze speciale controle enkele keren herhaald, al dus de politie. Dit jaar heeft de wensboom van Pluspunt weer heel veel wensen opgeleverd... waarvan die, die uitgekozen zijn om in vervulling te laten gaan. De jury koos voor een mantelzorgster voor drie personen... die in het zonnetje gezet kon worden. Twee keer een leuke dag voor vluchtelingengezinnen... en een gezamenlijk uitje voor scootmobielers... en het regelen van een ontmoeting met de vloggers Milan en Enzo Knol... In combinatie, en in combinatie met in het gebruik nemen van nieuwe voetbaldoeltjes bij De Flat in Noord bij de Keesomstraat. Een speciale wens kwam uit van pluspunt vrijwilliger Bas. Hij wilde graag een, een nieuwe VW GTI. Nou, dat werd geregeld. Alleen jammer voor hem, het was een dinky toy. Ja, nou, dat vindt hij leuk hoor. Hoort u hem lachen? Nou, hij komt niet meer bij. <laughs> Goed, uh, eh, FIP Zandvoort geeft met de jaarlijkse vrijwilligersprijs... graag aandacht aan de Zandvoortse vrijwilligersorganisaties die een prijs kunnen winnen middels een nominatie. Het thema van dit jaar was vrijwilligerswerk en participatie. En genomineerd waren dit jaar het Museum, het Ontmoetingscentrum Zandvoort en Samenspraak Zandvoort. Nou, alle drie de organisaties hebben iets gewonnen.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 Je kan het je haast niet voorstellen als je nu naar buiten kijkt... maar het zal gerust wel gaan komen. Toch komt het ook tot buien en die buien zijn winters van karakter... en kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. De noordenwind neemt toe naar matig en de temperatuur gaat stijgen naar een graad of 5. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt met aan zee aanhoudend kans op winterse buien. Het koelt af naar waarde rond het vriespunt met kans op gladheid. Morgen komt het nog tot enkele winterse buien bij een graad of 4. Zaterdag is het bewolkt en wordt het opnieuw een graad of 4... maar later op de dag neemt dan de kans op regen weer toe. En deze regen is de voorbode van een duidelijk zachter weertype vanaf zondag... met temperaturen oplopend naar 9 graden begin volgende week. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. FM Zandvoort presenteert. Op vrijdag 22 december van 2 tot 5 uur een integrale uitvoering van Bach's Weihnachtsoratorium. In de prachtige uitvoering van het Amsterdam Barokorkest en koor onder leiding van Ton Koopman. Vrijdag 22 december, 2 uur. Het liedje van de zaal. ZFM Zandvoort. Mr. Big Stuff. Ja, ja. Wie was dat ook weer? Jij toch? Oh. Oh, je bedoelt de zanger? Ja, de oh. zangeres bedoel ik. Uh, zangeres. Ja. Eh, Jean, Jean Knight. Oh. Ja. Nou, zou ik niet geweten hebben. Ik, ken, niet. ik ken het nummer wel hoor, maar... Eh, ja. Oké, Mr. Big Stuff natuurlijk opgedragen. Waarschijnlijk aan een of andere potentaat. Misschien wilde die met haar too geflikt hebben of zo. Weet je veel. is dat zo? Nou, dat weet ik niet. Het zou toch Ik vind het gewoon een verschrikkelijk lekker nummer... wat je veel te weinig mm. hoort. Ja, Maar, maar, de, maar, de, tekst die ligt er niet om, hoor. Nou ja, goed, die tekst daar heb ik niet eens naar geluisterd. Oh, ik Mr. Dexter, uh, who do you think you are? Ja, ja, ja, ja, Nou, dat is wel duidelijk een meneer die eh, hè, iets geprobeerd nou, heeft. Nou ja, van die types kennen we zat, hè? Ja, natuurlijk. Ja, die zijn we zat. Goed. Uh, <laughs> <laughs> <laughs> Dus wie zich aangesproken voelt, u steekt hem maar in de zak. Ja, u ja. <laughs> oké. wie de schoen past, trekken hem aan. Ken je dat nou, nog meer? Van dat soort dingen? Weet ik het? Weet ik veel. <laughs> Nee. ik vind het gewoon een lekker nummer. Ja. Nee, wie een kou voor een ander wordt moe. Ja, dat, eh, ja, wie een kou voor een ander is geen egoïst. Nee, Dat, is ook, dat, kan ook nog. Of wie een kou voor een ander is dom bezig. Of wie een kou voor een ander is niet lui. Nee, nee. kan ook nog. <laughs> nou, we zijn er weer, dames en heren. Let u even op haar, let u even niet op mij. Ehm, om met Dick voor elkaar te spreken. Oh, ja. Eh, ja, ehm, ja. Goed. Eh, oh ja, ja. Tuurlijk, ja. Oh ja? Ja, ik had nog een plaatje staan. Oh, echt? Ja. Oh, toch? Ja, echt wel. Ja, nou, wat fijn. Dat wist je niet, hè? Ja, klinkt goed. Je kan lekker spelen. Dit is Benjamin Francis, Because of Toledo. I got sober and stayed clean. Pickups in the wild prairies, shadows dancing in between. Girl leans on the jukebox in a pair of old blue jeans. Says I live here, but I don't really live anywhere. because of Toledo. Tuesday it's raining, and I'm pulling on my shoes. Guess I quit believing in early morning news. Does a boy order his coffee settle down to think how the women that you love sometimes are the water that you drink. Then another faded waitress dressed in pink. The highway looks so thin. I see another motel sign and I think of pulling in. Write your name on the mirror there. Only secret Francis Leftwich. Zo heet hij officieel. Ik zei, ik vergat zijn achternaam. Stom hè? Ja. Het is een nieuwe plaat. En het is pas uit. En het is vreselijk mooi. Het is nummer dat heet Because of Toledo. En nu, ja, het is weer zover. Ja hoor, daar komt hij weer. Hoppa. Artiest in het licht. Ja, artiest in het licht. En dat is Oscar Harris. Follow me, follow me. It's a beautiful day. Sing a song for children. Trust in me, me. Life is true, bright. Sing a Song for the Children. Een van de hits voor de heer Oscar Harris. En soms, ja, ik, ik heb zo... Ik lees hier wel wat informatie, maar ik heb daar toch een klein beetje mijn twijfels bij. Eh, maar goed. Oscar Harris. Eh, hij werd geboren in Albina en dat gebeurde op 30 november 1943. De man is dus intussen ook alweer 74 jaar. Dat, is, eh, dat gaat snel. Hé, Dat gaat heel snel. Hij is een Surinaams-Nederlandse zanger en in de jaren 70 was hij vermoedelijk de bekendste Surinaamse artiest in Nederland. Nou, volgens mij was hij, oh, was hij al veel eerder bezig, maar oké. Ehm, dat terzijde. zeiden. Eh, toen Harris in 1963 naar eh, Nederland kwam om te studeren voor architect dominee. Oh, alleen kerken bouwen dan zeker. Ehm, eh, <laughs> vervulde, hij ook, vervulde hij ook zijn dienstplicht. En twee jaar later vervolgde hij zijn zangcarrière bij de Twinkle Stars. Een vanuit Amsterdam opererende Surinaamse band. Met hun grootste hit Soldier's Prayer stonden ze twee weken op nummer 1 in de daverende 30. In totaal stond de plaat 15 weken in de hitlijst. Leadzanger Billy Jones, nou daar, heb ik zo mijn twijfels bij, verliet de groep in 1972. Eh, eh, voor hem in de plaats kwam de toen 70-jarige Humphrey Campbell. Nou, daar heb ik zo mijn twijfels over. Want volgens mij was Oscar Harris de leadzanger. Want de band heette officieel Oscar Harris en de Twinkle Stars. Dus maar ik kan me daar natuurlijk in vergissen. En hun grootste hit was, eh, was al echt in de jaren 60, Want eh, zij waren toen... Eh, zij, zij liften eigenlijk mee op het, op het aantal soulbandjes wat je in Nederland had. Zoals de, de, de Free en de Swinging Soul Machine. En Oscar Harris was er ook een van, van uit die lichting. Dus dat is allemaal al zo'n beetje 1967 geweest. En Try A Little Love, dat was ook een van zijn... van hun hele grote hits. En die zal, de, die, die, zal dus song ook natuurlijk. Goed, nou Oscar Harris. Eh, ik ga even door met iets wat een beetje heel vreemd begint. Eh, van de week dat ik hem draaide, deze plaat. Toen dachten we eerst dat de spullen stuk waren. Maar goed. <laughs> Echt waar? <laughs> ja, nou hoor maar. Ja, ik dacht van nou, eh, de computer gaat, gaat kapot. <laughs> dacht ik even. Maar, klinkt inderdaad alarmerend. Ja, klinkt uh, dat je denkt van, uh, nou, daar gaat mijn systeem. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Didn't think that I'd be leaving you today. Alan Clark, zijn nieuwe. Never knew that breaking up could feel this way. But I'm so glad we're done. Yes, sir, yes, sir. Oh yeah. Now hold up. not trying to say that all we had was shit. But one of us should have had the guts to quit. Cause it all went on too long. Oh, yeah. We stopped saying, Stop saying love. No notes, no holding, no hands. hands. We kept ourselves together, doing the best, the we, best can. we can. You say I left too down to the face. Sometimes I flash back to our warm embrace. But I'm still glad we're done. Uh, no doubt, we could have easily gone for another year or two. I know that's how a lot of people do. Yeah, but we've got to move. mensen zijn die er heel erg aan moeten wennen. Zijn, zijn nieuwe album, Bad Therapy heet het. Is wat eh, elektronischer dan het voorgaande. Maar ik vind het toch wel knap dat je, eh, dat je je zo blijft vernieuwen. En dat je zo blijft veranderen. Niet vasthoudt aan een bepaald dingetje. En eh, daarom is dit nieuwe album van hem weer totaal anders. En, en dat is leuk. Alain Clark dus. Ik had begin van het jaar nog de eer om met hem op het podium te staan bij de reunie, eh, korte reunie, helaas, eh, helaas korte reunie van onze soulband, de Soulful Plus Party. Dat was dus ook alweer bijna 11 maanden geleden, zeg, wat gaat de tijd uit. Maar goed, helaas zal dat eh, nooit meer gebeuren, want en, een van de belangrijke leden van deze band overleed dit jaar, de trompetist. Dus ja, maar goed, het was wel weer even de moeite waard. Nieuw album dus van Alain Clark. Want daar ging het eigenlijk allemaal over. Bad Therapy. En het nummer heet Glad We've Done. We're Done. Oké. Met Hugh Masakila gaan we naar het nieuws van 1 uur. Althans, het NOS nieuws.